Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon Nepal zijn. Zo'n 100 van hen zijn nog niet getraceerd. Het is moeilijk contact te krijgen omdat veel verbindingen zijn uitgevallen. Volgens het ministerie zijn er geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Een Nederlandse reddingsploeg is vanavond vertrokken naar Nepal. De 62 Nederlanders en acht reddingshonden gaan in het aardbevingsgebied helpen met het zoeken naar slachtoffers. Het kabinet stelt ook 4 miljoen euro beschikbaar voor humanitaire hulp. Het aantal slachtoffers van de aardbeving is inmiddels opgelopen tot boven de 2500. Er zijn 5800 gewonden. Het CDA is opvallend succesvol bij de vorming van de provinciebesturen. In vier provincies is de partij al vertegenwoordigd in gedeputeerde staten... en in de andere acht is ze betrokken bij de coalitievorming. In sommige provincies verloor de partij vorige maand... bij de Provinciale Statenverkiezingen licht, bijvoorbeeld in Drenthe. Toch gaat het CDA daar voor het eerst in twaalf jaar weer een gedeputeerde leveren. In Duitsland is de bevrijding herdacht van het concentratiekamp Bergen-Belsen deze maand 70 jaar geleden. In het kamp kwamen ruim 70.000 mensen om het leven, onder wie Anne Frank. Bij de herdenking waren ook 90 overlevenden aanwezig. In een toespraak sprak de Duitse president Gauck over de onmetelijke schuld van het Duitse volk. In Enschede heeft de politie charges uitgevoerd tegen aanhangers van FC Twente... die zich hadden opgesteld bij de hoofdingang van het stadion. Na een kwartier was het weer rustig. De ongeveer duizend supporters eisten het vertrek van de technische staf. Twente staat door de nederlaag van vandaag tegen AZ op de twaalfde plaats in de eredivisie. Het weer. In het zuidoosten vallen geregeld buien. In het noordwesten blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 7. Morgen wisselend bewolkt met in het zuidoosten eerst nog enkele buien. In het noorden en westen vrijwel droog en later wat zon. Het wordt ongeveer 11 graden.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 All this spell you got me under. I see fireworks when we touch down. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. There's something about you.